4 uur. Moutscheurs met het nws Minister van de Steur van Veiligheid en Justitie wil rapper Typhoon vragen om mee te werken aan de opleiding van de politie. Gisteren werd de rapper staande gehouden omdat een agent de luxe auto van Typhoon niet vond passen bij zijn huidskleur. Volgens Van de Steur zouden politiemensen door bijvoorbeeld een videoboodschap van de artiest kunnen ervaren wat hem gisteren is overkomen. En discriminatie is bij de politie geen schering en inslag, maar het kan gebeuren net als in de rest van de maatschappij. Korpschef Akerboom van de Nationale Politie zei dat op Radio 1. Volgens Akerboom is er bij de arrestatie van Typhoon een fout gemaakt... en zag de betrokken agent dat meteen in. En een politieagent die gisteren gewond raakte bij een schietoefening... is geraakt door een kogel van een collega. Eerst werd gedacht dat hij zichzelf had neergeschoten. Maar volgens de inspectie SCZW, de vroege arbeidsinspectie, klopt dat niet. De agent kreeg een kogel in zijn been. Volgens de inspectie was het een ongeluk. Een Nederlander die wekenlang vermist werd in Spanje en toen werd gearresteerd is weer vrij. De man uit het Limburgse Helden werd samen met zijn vrouw begin april als vermist opgegeven. Afgelopen weekend meldde de vrouw zich bij de politie. Ze zou haar man hebben beschuldigd van aanranding. De man werd toen gearresteerd, maar nu is hij weer vrij. In India zijn de afgelopen anderhalf jaar meer dan 2000 mensen besmet geraakt met HIV toen ze een bloedtransfusie kregen. De besmettingen waren vooral in het noorden van het land en in de hoofdstad Delhi. In India is het verplicht om bloeddonoren te testen op HIV, hepatitis en andere infectieziekten. Toch gebeurt dat bijna nooit, omdat de tests met zo'n 16 euro per stuk te duur zijn. Ook zijn in veel ziekenhuizen geen mogelijkheden om bloed te testen op HIV. In India hebben meer dan 2 miljoen mensen aids of zijn besmet met het HIV-virus. Het weer vrij zonnig in het noordoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. Het is tussen de 20 en 24 graden. Morgen 22 tot 25 graden, dan is er meer bewolking en zijn er buien met kans op onweer. En dit was het NWS. Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Blarekum en Eembrugge 7 kilometer file. Door een ongeluk op de A2 Amsterdam Den Bosch staat 8 kilometer tussen Breukelen en Knopend Oude Rijn. Drie rijstroken zijn dicht. Verkeer van Amsterdam naar Utrecht kan omrijden via Hilversum via de A1 en de A27.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 send photographs of Mars. We're so came from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 Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. a bang bang. Come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 nobody got hurt. <laughs>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 5, 5, 4,